Die functie zou premier Rutte hebben beloofd aan D66. Het ministerie ontkent dat er een verband is tussen het vertrek van Dijsselbloem en die andere functie. Nederland vindt dat de Eurogroep altijd moet worden geleid door een zittend minister, zegt een woordvoerder. De Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak heeft woensdag zelfmoord gepleegd met kaliumcyanide, beter bekend als cyaankali. Dat blijkt uit onderzoek door de lijkschouwer. Praljak dronk het gifdrankje tijdens een zitting van het Joegoslavië-tribunaal... toen hij in hoger beroep opnieuw tot 20 jaar cel werd veroordeeld. Hoe het kon dat hij het gif bij zich had, wordt nog onderzocht. Minister Zeilstra van Buitenlandse Zaken zei de afgelopen dag dat Nederland niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de zelfmoord, omdat het een VN-tribunaal is. President Trump ontkent op Twitter dat hij op het punt staat zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson te ontslaan. De New York Times had dat gemeld. Er gaan al langer verhalen over de verschillen in karakter en meningsverschillen tussen de twee. Volgens de New York Times wil Trump Tillerson vervangen door CIA-directeur Mike Pompeo, maar de president noemt dat in hoofdletters nepnieuws. Hoewel we het over sommige zaken niet eens zijn, werken we goed samen en wordt Amerika weer gerespecteerd, Twitter Trump. Het weer, vannacht lichte vorst en op veel plaatsen mist. Lokaal kan het glad zijn. Overdag kan de mist in het midden en oosten hardnekkig zijn.